Door zware regenval staan sommige straten in Manhattan al onder water. Later vanmiddag trekt het oog van de orkaan over de stad. Aan de oostkust van de VS zitten inmiddels 3 miljoen mensen zonder stroom. Acht mensen zijn door de orkaan om het leven gekomen. Op de A29 is vanochtend rond 9 uur mogelijk opnieuw een auto beschoten. Aan de zuidkant van de snelweg is bij de Heijenoordtunnel de achteruit van een personenauto gesneuveld. De politie is meteen een grote zoekactie gestart waarbij ook een helikopter is ingezet. Sinds begin deze maand zijn vooral op de wegen rond Rotterdam tientallen auto's beschoten door een nog onbekende schutter. De Libische opstandelingen willen pas onderhandelen met kolonel Gaddafi als hij zich overgeeft. Een hoge functionaris van de Nationale Overgangsraad reageert daarmee op uitspraken van de woordvoerder van Gaddafi. Die had tegenover persbureau EP gezegd dat Gaddafi bereid is om met de opstandelingen te onderhandelen over een overgangsregering. Het is onduidelijk waar Gaddafi is. In het Drentse Schonebeek is een Engelsman aangehouden op verdenking van koperdiefstal. In zijn bestelbusje lag 1500 kilo koper. De koperkabels zaten om een katrol van anderhalve meter hoog. De politie in Drenthe weet nog niet waar deze grote hoeveelheid koper vandaan komt en is op zoek naar de eigenaar. Christine Lagarde, het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds, waarschuwt voor een nieuwe bankencrisis in Europa. In een toespraak in Amerika zei ze dat de banken snel kapitaal moeten aantrekken om zich te wapenen tegen de risico's van hoge staatsschulden en lage groei. Als dat niet lukt, zouden ze een beroep moeten doen op het Europese noodfonds. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook buien. Het is tussen 17 en 19 graden. Morgen in het noorden bewolkt met buien, in het zuiden zon en in de middag kans op een bui. Middagtemperatuur rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is